12 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk wordt vanmiddag opnieuw een grote demonstratie verwacht. Oppositieleider Tiganovskaya heeft daartoe opgeroepen. Ze verloor volgens de autoriteiten vorige week zondag de verkiezingen... maar algemeen wordt aangenomen dat president Lukashenko met de uitkomsten heeft gesjoemeld. Sindsdien gaan Wit-Russen massaal de straat op tegen de president en voor eerlijke verkiezingen. In Minsk proberen de autoriteiten nu een tegendemonstratie te organiseren. Volgens een journalist in het land worden arbeiders van staatsbedrijven uit het hele land met bussen naar de hoofdstad gereden. In de VS overweegt voorzitter Pelosi het Huis van Afgevaardigden terug te roepen van reces vanwege de crisis rond de Amerikaanse post. Sinds een aantal weken zijn er vertragingen met de bezorging van post... en de democraten vrezen dat dit grote gevolgen gaat hebben... voor de presidentsverkiezingen van november. Vanwege de coronacrisis zullen naar verwachting veel mensen per post stemmen. Volgens president Trump werkt de briefstemmen fraude in de hand... ook al heeft onderzoek uitgewezen dat het veilig is. Trump vreest dat stemmen per post in zijn nadeel werkt... omdat meer democraten er gebruik van zouden maken. In een café in Tilburg heeft de politie vannacht twee waarschuwingsschoten gelost. De politie was op een melding afgekomen dat er een vuurwapen in het pand zou zijn. In de tuin van het café waren ongeveer 100 mensen... van wie er veel niet luisterden naar bevelen van de politie. Er ontstond een dreigende sfeer, zegt een woordvoerder... en daarom werden de waarschuwingsschoten gelost. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Het vuurwapen is niet gevonden. Wel tientallen zakjes met vermoedelijk drugs. Het weer, het is vochtig en klam. Met eerst nog wat zon. In de loop van de dag trekken pittige onweersbuien over het land. Mogelijk met hagel en zware windstoten. Het wordt 28 tot 32 graden. Vanaf morgen koeler met in de middag kans op een bui.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 Een greep uit de platenkast, zullen we maar zeggen, maar wel doordacht. Piet Noordijk, een grootheid die uh, alweer in 2011 is overleden. En eh, die bij velen eh, wordt beschouwd als een van de grootste saxofonisten... die Nederland heeft voortgebracht. En eh, hij speelde bij de Skymasters, de Ramblers, Melando. Vaste tijd, lange tijd vaste saxofonist bij het Metropoolorkest. Bird Award gekregen. Nou, met iedereen. Janne allemaal gespeeld. Was gewoon een een kanje, zullen we maar zeggen. En van eh, Piet Noordijk gaan we naar een kleinere groep. En dat is eh, een groep met een zangeres... waarbij we Arie Kuit op de saxofoon hebben... Lodewijk Bouwers op de vibrofoon... Johan Clement, de oerpianist van, eh, die destijds bij de oprichting en de eerste jaren speelden hier in Jazz in de Krocht. Koos Wiltenburg op de bas en Louis erbij, good old Louis erbij, de steady drummer. En we gaan luisteren naar het, eh, het stuk Please Send Me Someone to Love. Gea Griek. quintet van... Eh, ja, dat zei ik net al. Van Johan Clement. En toen zei ik dat Johan Clement de eh, jaren verbonden was... bij eh, het opstarten en het begin van het grote succes... van Jazz in de Krocht. jaren geleden. En over Jazz in de Krocht gesproken. De programmering van de maandelijkse concerten is natuurlijk eh, behoorlijk in het gedrang gekomen... vanwege eh, alle gevolgen van het coronavirus. Maar eh, ze gaan toch opstarten. Het is een moedig en goed besluit van de, de organisatie van Hans Rijmers en de zijnen. En dat betekent dat de jazzconcerten weer van start gaan. Zij het in een andere vorm eh, aanstaande 6 september... dat is al over drie weken. Over drie weken. Dan eh, gaan er twee concerten, twee identieke concerten plaatsvinden in de krocht. En als bijzonderheid, er mogen per keer 50 mensen in. En eh, vanwege de afstand die men moet creëren. 6 september en dan treedt daarop Deborah Carter. Die zingt Jean-Louis van Dam piano, Mark Zandveld op de bas en Gunnar Graafmans op het slagwerk. Om half vier is er een concert van anderhalf uur zonder pauze. En s'avonds om zeven uur tot half negen is er weer een concert. En vol is vol, maar eh, mensen kunnen zich gewoon opgeven via de website www.jazzinzandvoort.nl nou, makkelijker kan het niet. Eh, ik wens de organisatie en de muzikanten en het publiek heel veel succes en vooral luisterplezier en speelgenot. 6 september de herstart van Jazz in de Krocht. Ehm, het is bijna onontkoombaar als ik eh, Nederlandse muzikanten laat horen. En ehm, dan zijn er altijd mensen in de begeleidingsband... die hier al gespeeld hebben. Of regelmatig, of als solist in de kort. Zoals nu het volgende. Ik ga eh, laten horen eh, de zanger Ronald Douglas. Ronald Douglas. En ehm, die wordt begeleid door Rob van Bavel. Vaste klant hier op de piano. Henk Haverboek. Henk Haverhoek. De oude meester die nog steeds als een duivel speelt. Uit het, eh, hij komt ergens uit Gelderland eh, op de bas. En Hans van Oosterhout, de blonde drummer, op het slagwerk. En we gaan luisteren naar Dow Swell. how grand would kiss me pretty, would hold my hand. Both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me all right, choose a sweet lollapalooza thee. I feel so rich in a hut for two, two rooms, a kitchen, and I'm sure it'll do. Give me just what I've got, a lot of land, and thou swell, thou witty, thou grand. Thou swell, thou witty. How sweet thy brand boots kiss me pretty. Would hold my hand, both thine eyes are cute to what they do to me. Hear me holler, I choose the sweet Lollapalooza in thee. I feel so rich in a hut for two, two rooms and a kitchen. I'm sure will do give me just plot of not a lot of land. And I'll swear thy witty, thy friend. Douglas met het stuk Thou Swell. Rogers en Hart. En in het kader van de klassieke stukken gespeeld door jazzmuzikanten... gaan we naar degene die eigenlijk wel bij ons het meest bekend is... als de man die dat, eh, dat vuurtje heeft opgestookt. En dat is eh, Jacques Louchier. Die had... Uh, in 1959 een trio opgericht en dat heette Play Bach. Jacques Louchet was een Franse componist en pianist. Is vorig jaar op 84 geleefd overleden. En heeft eh, zich toegelegd op het uh, eh, verjazzen... op een niet onverdienstelijke manier van stukken uit de klassieke wereld. En eh, in dit geval Bach. Ik ga nu een stuk laten horen en daarin zit een prachtige bassolo. En daarin kun je ook horen dat hij niet over één nacht ijs gaat... bij het maken van zijn eh, transcripties. We gaan luisteren naar eh, de chorale nummer 1. Sleepers Wake. klaar is klaar. niks geen... Eh, <laughs> niks geen coda aan het einde. Ik ga nu laten horen... Eh, eh, Dim Kesber. Een Nederlandse sopraansaxofonist, clarinetist. En die heeft ooit... Die is een paar jaar geleden overleden. Een jubileum opname gemaakt en ehm, daar spelen allemaal jongens mee die maken dat het een feest was. En in die begeleidingsband waar eh, Louis van Dijk op de piano zit... Harry Emery op de contrabas, Ben Schreuder slagwerk... Jesse van Rullergitaar. Ruller gitaar... Jarmo Hogendijk op de trompet... zit ook de vorige week overleden Nederlandse trombonist schuine streep... trompetist Klaas Wit Klaas Wit een um, eh, ehm, eh, ongelooflijk aardige, zeer bescheiden muzikant... die in allerlei grote dansorkesten en big bands heeft gespeeld... die altijd zijn zaakjes voor elkaar had. Een aantal jaren in de Dutch Swing heeft gespeeld. Die is eh, vorige week overleden. En die doet mee in dit stuk. En dat heet Jive at Five. En de solist is dan, zoals gezegd, Dim Kesper. Casper en Friends. En dan nu is het nu de hoogste tijd voor onze eigen Nederlandse meester op de accordeon. Mr. Johnny Meyer, Sweet Lorraine. En door wie wordt hij begeleid? Ik zou het niet weten. Dat is het aardige, want dat had je toen nog. Dat wordt allemaal op een... Uh, toen allemaal op een plaat gezet... maar alleen de naam van de grootmeester en de begeleiding... daar hebben we niks mee te maken. We gaan het ermee doen. Johnny Mayer, Sweet Lorraine. van der Hout, trompet. Rob van Krijveld, piano. Ben Jansen, contrabas. Vincent Koning op de gitaar. Pennies from Heaven. En de rode draad pakken we weer op. Thomas Harden. En we gaan eh, naar de eh, vertolking van het trio Thomas Harden... van Tchaikovsky's Andante Cantabile. Thomas Harden. De een Nederlandse jazzgeschiedenis gaat eh, terug tot de jaren 2030. En hoogtepunten had je natuurlijk vanaf die midden jaren 30. Toen waren er eh, heel veel orkesten in Nederland. En een aantal van die orkesten had ook Amerikaanse solisten. Zo is eh, Benny Carter hier geweest. En die ging dan opnemen in de Pulgi Studio in 1937. Connie Boswell is eh, eh, een van de Boswell Sisters... is komen zingen met de Ramblers opgenomen in Hamdorf en La, Laar. Een beroemde, beroemde tent. En eh, nou, zo Jan en Alleman kwam hier naartoe. Waaronder ook de stersolist uit het orkest van Duke Ellington... Coleman Hawkins. En die heeft in, in 1937 in Hamdorf Casino Hamdorf en Laren met de Ramblers een stuk opgenomen. En dat heet eh, Smiles. One, two, one, two, three. socks and at the party. Man, I really had a shock. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. I started swinging tongue, my left foot out, kept on swinging till I heard somebody shout, You got to boogie real slow with the blue lights way down low. You got to boogie real slow with the blue lights way down low. The lamps were low the shades were down, the chicks were in the grove. I couldn't see how those cats could dance when the feet didn't even move. I started swinging, all she did was rock, kept on swinging. She said, Now, now, listen, Pop, I like to boogie real slow with the blues lights way down low. I like to boogie real slow with the blue lights way down low. made so much noise They even had a raid The only thing those cops could find Was ice cream and lemonade Oh, what a party I should have stayed at home Oh, what a party I was like a chaperone They did the boogie real slow With the blue lights way down slow with the blue lights way down low. They did the boogie real slow with the blue lights way down low. Ja, de Blue Light Boogie. Gespeeld door de groep van Chris Monen. Chris Monen, een Nederlandse gitarist... die eh, al jaren meegaat in het Latijn... Eh, in het, eh, in het circuit. En hij speelt jazz, blues, swing en Latin jazz... en een enorm breed repertoire. En alle klassiekers uit het American Songbook 1920-1950. Dat is eigenlijk zijn zijn ding. Eh, in heel Europa, Noord- en Zuid-Amerika treedt hij op. De Chris Monen Jazz and Blues Band is eh, een aantal keer ook eh, gevraagd op het Noordzee Jazz Festival. Ik ga nog één stukje laten horen en dan gaan we ook richting klok. En ehm, na het nieuws en de reclame hebben we nog een uur. Vandaag tot één uur. Kan niet op. ZFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Denboer. We gaan eh, luisteren naar een zomersnummer, nummer, zullen we maar zeggen. De One Note Samba. Chris Monon Jazz and Blues Band. This is just a little samba built upon a single note. Other notes are bound to follow, but the root is still this note. Now, this new one is the consequence of the one we just been through. As I'm bound to be the unavoidable consequence of you. There's so many people who can talk and talk and talk and just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skill and knowing at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, re me fa sol la do. He will find himself with no show. Just play the note you know. talking, talking, talking, just say nothing, or nearly nothing. I have used up all the skills I know, and at the end I come to nothing, or nearly nothing. So I come back to this first note, as I must come back to you. I will pour into this first note all the love I feel for you. Anyone who wants the whole show, rain me, fine, so la, he will find himself with no show. Chris Monon Jazz and Blues Band. En het laatste stuk voor reclame en journaal. En voordat we nog een uur ZFM Jazz op zondag gaan draaien. Peter Beets kwartet van de CD Chopin Meets the Blues. Nocturne in S. Tot eh, zo na het nieuws.